Eh, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Regeringsleiders komen samen in Brussel om te praten over Oekraïne. Het gaat dan vooral over geld. Volgens correspondent Ardi Stemerding heeft Oekraïne het namelijk financieel lastig. En dus heeft de EU gezegd wij gaan zorgen voor vele, vele miljarden. Alleen, dan is de vraag, waar ga je die van, miljarden vandaan halen? En die kwestie, die hebben ze helaas nog niet opgelost. Een van de opties van de EU is het gebruiken van bevroren Russische tegoeden. Het gaat dan dus over geld uit Rusland dat eh, op banken staat, bevroren is in Europa, waar ze dus niet bij kunnen. En dat geld, zegt de Europese Unie, willen we nu via een ingewikkelde constructie gebruiken als een onderpand voor een lening aan Oekraïne. Nou, dat is eerlijk, hè, want dan pak je het, gebruik je het geld van de Russen ervoor, niet het geld van jezelf. Punt is alleen, België, waar dat geld grotendeels eh, op de bank staat... blijft eigenlijk tegen deze optie. De Belgen zijn namelijk bang voor grote financiële claims uit Moskou... als de rechter ooit zou bepalen dat het allemaal juridisch niet mag. België wil daar niet in zijn eentje voor opdraaien... en wil daar keiharde afspraken over maken met de andere EU-landen. Een Noors cruiseschip met bijna 6000 mensen aan boord... heeft de haven van Curaçao overgeslagen. Het bedrijf achter die grote vakantieboot zegt dat ze extra voorzichtig zijn... omdat Amerika en Venezuela ruzie hebben. Komt slecht uit voor het Caribische eiland... waar de drukste vakantieperiode van het jaar juist net begonnen is. Amerika voert al weken aanvallen uit op Venezolaanse schepen. Trump zegt dat ze dat doen om drugsmokkel tegen te gaan. Het WK zit er alweer op voor darter Raymond van Barneveld. In de eerste ronde verloor hij gisteravond kansloos met 3-0 van de Zwitser Belmont. Hij weet zelf ook niet helemaal hoe dat kan, zegt hij bij Viaplay. Ja, je moet jezelf natuurlijk toch wel af gaan vragen, ja, hoe, moet dit nou verder? Nou Want, ja, dat wilde ik eh, vragen. Ja, nou ja, goed, dat, dat, dat, dat moet ik mezelf uh, af gaan vragen. Want ja, zo eh, elke week pijn lijden wil je natuurlijk ook niet. Nee, van Barneveld werd vijf keer wereldkampioen.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 De onderdirecteur van de FBI stapt volgende maand op. Dan Bongino was omstreden omdat hij onder meer complottheorieën verspreidde... over de aanval op het Amerikaanse congres in 2021. Met het overlijden van choreograaf Hans van Maan heeft Nederland een van zijn grootste kunstenaars verloren, schrijven koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix. Van Maan was 93 jaar. Het weer in het westen, midden en oosten kans op regen. Het wordt ongeveer 11 graden. Dit is ZFM. can't wait till I get you on the floor, good looking. Hey, going hot, so hot, just like an oven.